Lai maakte elk twee doelpunten. Door de overwinning gaat Nederland in groep E ongeslagen aan de leiding. Met 12 punten uit vier wedstrijden. In groep C is de wedstrijd Italië-Servië na 7 minuten gestaakt vanwege rellen. Het weer vanuit het noorden toenemende bewolking, alleen in het zuiden helder.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 In Chili zijn de laatste voorbereidingen begonnen voor de redding van 33 mijnwerkers... die al 69 dagen in een goud- en kopermijn zijn opgesloten. De eerste mijnwerker wordt om 1 uur Nederlandse tijd weer boven verwacht. Voorafgaand aan de redding dalen vier reddingswerkers naar beneden af. Ze geven de mijnwerkers instructies over hun meer dan 600 meter lange tocht naar boven. De operatie bij de Chileense mijn wordt door 1700 journalisten uit binnen- en buitenland gevolgd. En behalve vrienden en familie zijn ook de presidenten van Chili en Bolivia naar de mijn gekomen. Een van de opgesloten mijnwerkers is Boliviaan. De redding van de mijnwerkers is in veel landen live te volgen. Ook in Nederland op het digitale themakanaal Journaal 24 of op nos.nl. Een Amerikaanse rechtbank heeft een streep gezet door de regel dat mensen in het Amerikaanse leger niet openlijk mogen uitkomen voor hun homoseksualiteit. De rechter vindt dat het huidige systeem niet strookt met de grondwet. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft 60 dagen om in beroep te gaan. Als dat niet gebeurt, is het huidige systeem van de baan... en kunnen homoseksuele militairen voortaan uitkomen voor hun geaardheid. De persconferentie over het gedwongen vertrek van turner Jury van Gelder uit de WK-ploeg... heeft geen nieuw licht op de zaak geworpen... Volgens bondsmanager Gootjes is Van Gelder om medische redenen van persoonlijke aard uit de turnploeg gezet. 2 k Turnen in Rotterdam begint komend weekend. De 27-jarige Van Gelder maakte in september zijn rentree... na een schorsing van ruim een jaar vanwege cocaïnegebruik. Het Nederlands elftal heeft de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Zweden...